Uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Stuttgart, in het zuidwesten van Duitsland, is een auto ingereden op een groep mensen. Een vrouw van 46 kwam om het leven en acht mensen raakten gewond, onder wie enkele ernstig. Het gebeurde in de buurt van Stuttgart bij een metrohalte. De bestuurder van de auto, een man van 42, is aangehouden. De politie van Stuttgart denkt niet dat hij een aanslag wilde plegen. Het gaan om een ongeluk. De man die donderdag in Rijswijk werd doodgeschoten op een terras... deed eerder aangifte wegens dreiging. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. Het OM zegt dat er te weinig aanknopingspunten waren voor eh, verder onderzoek. De advocaat van de Turkse man zei in een recente juridische procedure... dat de man gevaar zou lopen omdat hij banden zou hebben met de Gulen-beweging. De Turkse regering ziet dat als een terroristische organisatie... De man was in afwachting van een mogelijke uitlevering aan Turkije. Het Turkse OM beschuldigt hem van betrokkenheid bij moord. Bij een botsing tussen een toeristenbusje en een pick-up truck in de VS... zijn zeven mensen om het leven gekomen. Het gebeurde in de buurt van Nationaal Park Yellowstone, een toeristische trekpleister. De bestuurder van de pick-up truck kwam om, net als zes toeristen in het busje. Hoe het kon gebeuren is niet bekend de politie heeft afgelopen ochtend een slapende man gevonden... in een kledingcontainer in Venlo. Hij moest eruit worden gered. Het is niet duidelijk hoe de politie de man heeft gevonden. Uiteindelijk zijn de hulpdiensten ingeschakeld en, en die hebben de man bevrijd. De politie benadrukt dat de container geen plek is om te slapen. De gemeente Venlo deed eerder al sloten op de kledingcontainers... nadat er twee keer iemand in vast was komen te zitten. Het weer, het is helder en overal droog. Lokaal is er mist. Het koelt af naar 4 tot 11 graden.